Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Vijf provincies hebben dit de extra noodopvang geregeld voor asielzoekers. Utrecht en Amersfoort vangen samen 100 mensen op. In Hengelo in Overijssel zijn het er 100. In Middelburg in Zeeland kunnen met spoed 200 tot 250 mensen terecht. En in Emmen in Drenthe worden 150 mensen opgevangen. Er kunnen ook extra migranten terecht in Dronten in Flevoland. Vrijdag vroeg het kabinet de provincies met spoed om extra plaatsen... omdat de opvang in Ter Apel in Groningen overvol zit. Morgen is er weer overleg tussen provincies en de betrokken bewindslieden. De coronabezetting in de ziekenhuizen is op het hoogste niveau sinds begin juni. Het RIVM meldt 6350 nieuwe coronabesmettingen, 655 meer dan gisteren. Er liggen nu 748 besmette mensen in een ziekenhuis, 45 meer dan gisteren. En van die patiënten liggen er 185 op een intensive care, 6 meer dan gisteren. Bij controles zijn twee voertuigen aangehouden met in totaal ruim 700 kilo zwaar vuurwerk. De politie hield gerichte controles in het oosten van het land om import van illegaal vuurwerk te voorkomen. De inzittenden van de auto's zitten vast. En zo'n 50 rechtse extremisten hebben in Duitsland vannacht aan de Poolse grens meegedaan aan een jacht op migranten. Ze deden dat na een oproep van de extreemrechtse partij Der Driete Week. De extremisten waren gewapend met messen en pepperspray. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de migrantenjacht. En trainer Mark van Bommel is na vier maanden ontslagen bij VfL Wolfsburg. De Duitse club had al acht wedstrijden niet gewonnen. Het bestuur wilde van Van Bommel af. Van Bommel moest twee jaar geleden ook weg bij PSV toen de resultaten daar tegenvielen. Het weer. Vannacht meer bewolking. In het oosten nog een graad of drie. In het westen zeven. Morgen overwegend bewolkt. En er trekt een gebied van regen over van west naar oost. Het wordt 12 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.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 that's what I said now. princes, princes who adore you, just go ahead now. One has diamonds in his pockets, a that's her now. This one who wants to buy you rockets, ain't in his head now. Marry him or oh, marry me.